om nog vandaag van jou te zijn. Na, na, na, na, na, na, na, wat zou je doen om nog vandaag van mij te zijn? Oh, oh, oh moet ik origineel zijn of is dat nog de? te zijn als het om de liefde gaat. Je kunt niet altijd zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een vader slaat. Ja, mensen, doe gewoon, doe al gek genoeg. ta